4 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De KVB schat de schade door de coronacrisis voor het betaald voetbal op 3 à 400 miljoen euro. De bond roept de hulp in van de overheid. Er wordt lange tijd niet gespeeld, de kosten lopen door, sponsors hebben het moeilijk en de clubs missen inkomsten uit transfers. Dat staat in een brief aan gemeente en kabinet. Daarin vraagt de bond om reële oplossingen voor het betaald voetbal. Steeds meer mensen zijn vandaag op pad gegaan, ondanks de coronamaatregelen. Het is drukker op de weg en in het openbaar vervoer, zei minister van Nieuwenhuizen vanmorgen al bij WNL. Onder meer de gemeente Arnhem, Den Bosch, Tilburg en Urk roepen inwoners op om thuis te blijven en niet naar de binnensteden en de parken te gaan. Op verschillende plekken in het land zijn weer boetes uitgedeeld aan mensen die zich niet houden aan de regels. Zo'n boete bedraagt 390 euro per persoon. Vanaf vandaag mogen kinderen in Spanje een uur per dag buiten spelen. Dat is de eerste versoepeling van de strenge lockdown die sinds 14 maart geldt. Voorwaarde is dat de kinderen tot 14 jaar onder begeleiding van een volwassene naar buiten gaan... en niet verder dan in een straal van een kilometer rond het huis. Vanavond vertrekt naar verwachting een toestel van TUI met Nederlanders uit Marokko. Daar zitten nog ongeveer 3000 Nederlanders vast, meer dan in welk ander land ook, doordat het land is afgegrendeld vanwege de coronavirus, het coronavirus. Het kabinet probeert de Nederlanders al weken naar huis te krijgen. In Boezingenlieden, vlakbij Schiphol, heeft de politie een illegale sisha lounge in een garagebox ontdekt. Toen de politie binnenviel zaten er 26 mensen. Ze Zijn allemaal bekeurd. Twee zijn er aangehouden omdat ze zich niet konden legitimeren.